Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen vijf jaar zijn bij Defensie 53 meldingen binnengekomen... van militairen die door de hitte bevangen waren geraakt tijdens trainingen. Dat gebeurde vooral bij de opleiding van jonge militairen van de landmacht. In sommige gevallen had dat ernstige gevolgen, melden Zembla en de Stentor. Zo moesten 25 militairen in het ziekenhuis worden opgenomen... en in vier gevallen hielden slachtoffers er blijvend lichamelijk letsel aan over... Een militair is zelfs overleden aan de gevolgen van oververhitting bij een oefening. Militaire vakbonden zijn geschokt en bezorgd over de cijfers. De Verenigde Staten gaan de Iraanse revolutionaire garde als terroristische organisatie bestempelen. Dat melden persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Het besluit zal al snel bekend worden gemaakt. De revolutionaire garde is het militaire elitekorps van Iran... en valt rechtstreeks onder de geestelijk leider Ayatollah Khamenei... Het zou voor het eerst zijn dat de VS een buitenlands leger een terroristische organisatie noemt. President Trump laat zich regelmatig hard uit over Iran... dat volgens hem een schurkenstaat is. De gemeente Den Haag heeft per ongeluk een totaalbedrag... van 2,5 miljoen euro overgemaakt aan mensen die meededen aan een arbeidsproject. Deelnemers hadden recht op een premie van de gemeente... maar dat bedrag werd honderdmaal zo hoog uitgekeerd, schrijft de Telegraaf. Zo'n 70 Hagenaars kregen tussen de 30.000 en 150.000 euro op hun rekening gestort. Ze deden mee aan het project omdat ze werkloos zijn. Het zou de gemeente nog niet zijn gelukt om al het geld terug te krijgen. In Syrië is een Italiaanse zakenman vrijgelaten... die daar drie jaar geleden werd ontvoerd. De Italiaanse premier Conte zegt dat hij in goede gezondheid is... en snel terugkomt naar Italië. De Italiaan werd in 2016 door gewapende mannen ontvoerd... in het Turk-Syrische grensgebied. Het weer, eerst bewolkt, maar in de loop van de dag breekt vanuit het oosten de zon door.